Timanowskaja had een kritisch filmpje op haar Instagram gezet. Daar waren de coaches allesbehalve blij mee. Op het vliegveld weigerden ze het vliegtuig naar Wit-Rusland te pakken. Ze zit inmiddels in Polen. Het Olympisch Comité heeft de twee coaches nu als straf weggestuurd uit Tokio. De jongen van 17 die dit voorjaar in Den Haag werd doodgestoken... is waarschijnlijk omgekomen door een wraakactie. Hij was te zien op camerabeelden bij een andere steekpartij eerder die avond. In een appgroep zou daarna zijn opgeroepen om wraak te nemen... en messen en vuurwapens mee te nemen. Volgens het Openbaar Ministerie begon het allemaal met een ruzie tussen twee drillrapgroepen. In totaal zijn elf mensen opgepakt. Het kan vandaag weer een mooie dag worden in Tokio. Er staan weer een hoop medaillekansen op het programma. Bij het hockey- en baanwielrennen bijvoorbeeld. En ook atlete Sivan Hassan staat weer aan de start. Zij gaat vanmiddag voor de tweede gouden plak in één week. En morgen gaat ze ook nog voor goud nummer drie. De GGD in Twente is klaar met het bron- en contactonderzoek van alle coronagevallen in een discotheek in Enschede. Het eerste weekend dat de kroegen weer open mochten... raakten meer dan 200 bezoekers van Aspen Valley besmet. Uiteindelijk moesten alleen al in Twente bijna 500 mensen in quarantaine. We weten dat 175 van de besmettingen echt onder Twentenaren waren. En ook van de andere regio's om ons heen. Daar zijn ook nog een aantal eh, besmettingen geconstateerd. Hoeveel zij dan nog weer hebben aangestoken, dat weten we helaas niet exact. Volgens de GGD is het allemaal te danken aan één persoon die met corona de discotheek in is gelopen. We weten ook dat deze persoon niet met een hele vriendengroep op stap was, maar met eh, enkele vrienden. En dat die vrienden echt pas later in die week ziek zijn geworden. Waarschijnlijk werkte de ventilatie in de discotheek slecht, waardoor het virus zich makkelijk kon verspreiden. Het weer, er trekken buien over het land en het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit weekend blijft het wisselvallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de A9, Amstelveen richting Alkmaar.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 Het aantal coronabesmettingen op Curaçao met de Delta-variant loopt flink op. Ook het aantal patiënten dat in het ziekenhuis daar beland is de afgelopen weken snel toegenomen. Vanaf vandaag kunnen Limburgers met schade door de overstromingen aankloppen bij het Rampenfonds, Giro 777. Iedereen die zijn huis heeft zien onderlopen kan 1000 euro van het fonds krijgen. En CNN heeft drie medewerkers ontslagen omdat ze ongevaccineerd naar kantoor waren gegaan. Bij het tv-station geldt een inentingsplicht. Medewerkers Werkers hoeven geen vaccinatiebewijs te laten zien.